Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden reizigers hebben gisteravond en vannacht acht uur lang vastgezeten in twee Eurostar-treinen. Door een kapotte bovenleiding kwamen de treinen in het donker stil te staan bij Lille in Noord-Frankrijk. Het was volgens reizigers donker en koud. Uiteindelijk zijn de treinen weggesleept. Eurostar heeft op Twitter excuses aangeboden. Minister Ascher van Sociale Zaken is blij met nieuw onderzoek naar verdringing op de arbeidsmarkt... Uit een rapport blijkt dat Nederlandse werknemers in onder meer de bouw en transport worden vervangen door goedkope arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa. Als je wil een eind maken aan Europese regels die goedkope detachering toestaan. Een op de drie leraren wordt gepest, blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs onder ruim 4200 leraren in het basis- en middelbaar onderwijs. De pesters zijn leerlingen, collega-docenten en ook de directie. Docenten worden uitgesloten, er wordt geroddeld of er wordt getwijfeld aan hun professionele integriteit. De Onderwijsbond wil dat pesten beter wordt aangepakt. Horeca-ondernemers in Vierhouten verliezen klanten doordat in een huis in het dorp artsen worden opgevangen die in ebola-gebied hebben gewerkt. Veel mensen zijn bang dat ze iets oplopen, bleek op een informatieavond van de gemeente. Artsen zonder Grenzen zegt dat buitenlandse artsen in het huis in alle rust en veiligheid kunnen uitrusten van hun werk in West-Afrika. Voor de zevende maand op rij zijn koopwoningen iets duurder geworden, blijkt uit onderzoek van het CBS en het kadaster. De gemiddelde prijs is nu ongeveer even hoog als in 2003. In oktober werden veel meer huizen verkocht dan een jaar geleden, bijna 45 meer. Het weer op steeds meer plaatsen geregeld zon, maar vanmiddag bewolkt. Het wordt 6 tot 9 graden. In het weekend wordt het een stuk zachter, 10 tot 15 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat tussen Stroe en Barneveld 3 kilometer.